It's, it's, it's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Yo, this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afro Jack. Hey, this is Lenny Bluebell. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. Armin van Buren. Live vanuit de Franse Alpen. Ik ben Armin van Buren. Tot middernacht hoor je Dance Department live vanaf Tomorrowland Winter. En het wordt een bijzondere show. Afrojack en Rehab komen zo meteen langs. We spreken met Steve Angelo en je hoort live sets van Lost Frequencies en Dombreski. Maar nou, we trappen hem af met onze Braziliaanse vriend van de show, Alok. Hij is hier al de hele week in de Alpen, stond te draaien bovenop de berg. Maar moest de set stoppen vanwege een sneeuwstorm. Hij heeft het goed gemaakt, want gisteravond stond hij hier in het dal op de mainstage van Tomorrowland. En toen draaide hij ook deze track, de track die we samen maakten. Armin van Buren en Alok, dit is Euphoria op 538. Yeah. Let's go. Stop. Just breathe. Let's go. into my eyes. Hold my hand. Dance with me. on freeze. I'ma go hard like a fight machine. ace and sleeve. How'd I stop? Don't play with me. Been locked in, I got the pulse on freeze. I'ma go hard like a fight machine. 538 live vanaf Tomorrowland Winter. Je hoorde de mannen die hier dinsdag nog optraden. Artpad. Samen met de man die hier nu in de studio is. En hij heeft iemand meegenomen. Afrojack en Rehab. Hoe is het ermee, heren? Alles lekker. Ja. Yes. Ik ben gisteren heel erg hard op mijn bek gegaan met snowboarden. Dat was wel grappig. Jullie stonden hier eergisteren samen te draaien op de main stage. Iets wat jullie een aantal jaar geleden ook op Tomorrowland in België gedaan hebben. En in Las Vegas. Hoe gaat het in zijn werk, zeggen jullie dan? Van, eh, nou, we willen graag een back-to-back doen. Het komt dan als verzoek binnen uit Tomorrowland. Of hoe werkt zoiets? We worden gevraagd. Jij wordt worden gevraagd. Kom met het idee. We zijn ook al heel lang vrienden, heel lang samengewerkt. Maar... Ja, en ik denk, wij zijn best wel uh, eh, Pietje precies dat toch wel dan iets nieuws proberen te doen. Dus niet van, uh, ik heb dat tenminste, en Nick ook. Kijk, ik, ik wil niet een back-to-back doen en dat gewoon, oké, okay, pak gewoon mij tien tracks en Nick 10 tracks. En, we draaien niet met veel andere mensen. Ja, en, maar het, het is ook gewoon echt edits maken. Eigenlijk is het hartstikke veel werk. Ja, het is, het is best wel... <laughs> Het is eigenlijk hartstikke veel werk. Het je wil, het toch, je wil toch goed neerzetten. Alleen, ik, ik heb wel eerlijk, elke keer als ik die vraag krijg... heb ik toch zo'n zo'n ego-tik van... alleen niet genoeg? ik denk dat voel je het toch wel. Nee, maar ik denk dat het meer de fanbase is die zeg maar... Ja, iets speciaals krijgt. Ja, en ook, eh. je gaat toch iets anders doen. Bijvoorbeeld, want bijvoorbeeld Nick draait dan, een eh, beetje ultra ultra solo. Dus voor hem is het dubbel werk deze week. En ik draai ook ultra solo. Dus ja. En we staan op dezelfde dag. Ja, dus we, we kunnen eigenlijk allebei niet doen wat we vanavond <laughs> deden. Ja. Nou, door daar een track van jou. De nieuwste van Afrojack. Dit keer samen met Lucas en Steven, Een hele, hele vette plaat. Dit is Control op 538 Dance Department. I don't know what happened. suddenly, I just lost all. I just lost all control. just lost all control. I don't know what happened. But suddenly. just lost all control. Denk even dat je dit hoort met een koud pilsje in het zonnetje bovenop een piste. Zo stonden wij met het Dance Department team te kijken naar Lost Frequencies. Die stond afgelopen dinsdag hier te draaien bovenop de piste. En het leuke is, over een uurtje hoor je zijn set hier in Dance Department. Iemand die ook op diezelfde plek stond te draaien is Joel Corey. We spraken hem afgelopen week. En hij begon zelf over het prachtige uitzicht hier. The view is incredible. Like I was saying to somebody else, it looks like AI. Because you, you're looking out and you can't believe it's quite real. The mountains, like what an amazing stage to DJ on. It's, it's like every DJ's dream to be up there. Nou, dat is het zeker. Deze track draaide die boven op de berg. Joel Corey en Stuck in a Loop. Nu in Dance Department op 538. crazy. dikke track dit van Morten en Mala, Shock the System in Dance Department. Ik ben Armin van Buren. We zijn met 538 op Tomorrowland Winter, waar al sinds vorige week zaterdag midden in de bergen duizenden mensen staan te dansen op de muziek van de grootste DJ's ter wereld. En wat wel leuk is, er zijn dus heel veel van die surprise DJ sets op plekken waar je ze niet zou verwachten. Zo liepen we deze week langs een bakkerij hier in Alpe d'Huez en stond ineens Steve Aoki te draaien. Jawel, en Morten stond bijvoorbeeld ineens back-to-back te draaien met Agents of Time in een kerk. Dat was wel een bizarre rave. Ging er hard aan toe, in positieve zin. In dat kerkje in de Alpen kwam ook deze track uit de speakers. Een hele dikke van de Italianen Agents of Time met Miss Monique. Dit is Rayada in Dance Department. live vanaf Tomorrowland Winter. En er gebeuren best wat bijzondere dingen hier. Ze kon je deze week om 8 uur s morgens hardlopen met niemand minder dan Steve Aoki. Je hoorde net zijn laatste plaat trouwens samen met Nicky Romero hier in Dance Department. Tijd voor een hele belangrijke track. Bijna alles staat in het teken van Tomorrowland Winter. Maar natuurlijk mag onze wekelijkse Worldwide Warning niet ontbreken. En wat ons betreft is dit de beste dance track die net uit is. Wat een hype om deze track. Al meer dan een miljoen streams binnen een paar dagen op Spotify. De titel gaat deze week naar een Australische DJ. Zijn naam Dean Turnley. En deze track is heel vet. Check het zelf. Dean Turnley en Acting Tough. The Worldwide Warning. 538 the last one to throw a party. She about herself, she laid back, ain't acting tough. Bitch, get up with her crew. She the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a party. She about herself, she laid back, ain't acting tough. Bitch, get up with her crew. She the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a party. See about laid back, ain't acting tough. Get over her feet. She the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. with me, move your body, or dance with me, move your body, or dance with me, move your body, or dance with me, move your body, or life with me. Hi, this is David Giller. we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dollar. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. 538 Dance Department. Gevoelstemperatuur buiten, min 13, maar de muziek maakt het heet. Welkom terug bij 538 Dance Department. Vanaf een hele bijzondere locatie deze week. Als ik hier naar buiten kijk, zie ik heel veel gekleurde lampen... en een prachtig uitgelichte witte berg... Ik zit hier midden in de Franse Alpen. We komen vanavond live vanaf Tomorrowland Winter. Met zometeen over een half uurtje een man die met zijn sets hele hoge ogen gooit het afgelopen jaar. Niemand minder dan Dom Bresky. Laat van je horen via de gratis 538-app. En geniet van deze, van Bettical, Track of Time in Dance Department. reality. through my head, telling me to set us free, escape from this reality. from this reality. Deze heren hebben Tomorrowland Winter echt gesloopt. Ik ben Armin van Buren. We komen live vanaf Tomorrowland Winter. En ik zie verschillende appjes binnenkomen via de gratis 538-app van mensen die hier heel graag een keer heen willen. Ik kan je zeggen, het is de moeite waard. Vanavond brengt het festival een beetje naar je toe hier bij 538. Zometeen hoor je de sets van Lost Frequencies en van deze man, Steve Angelo. Ik dacht, laten we alvast eh, vooruitblikken met een classic in 538 Dance Department. 538. Notre Dame en Adriatiek hoorde je hier in Dance Department. Live vanaf Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. Ik ben Armin van Buren. Tot middernacht brengen we het allerbeste van het festival naar je toe. Met zometeen Don Bresky live vanaf de mainstage hier in het dal. Wanneer eerste de mannen van Who Made Who. Ze stonden afgelopen maandag op 2300 meter hoogte. Op een stage die boven de berg uit leek te zweven. Je hoort ze nu met Miracle in Dance Department. We schakelen over naar de main stage van het festival. De man die daar staat is echt een must-see als je zijn naam ooit op een festival line-up ziet staan. Wat een muziek en wat een sfeer. Don Bresky, live vanaf Tomorrowland Winter. Dance Department live vanaf Tomorrowland Winter. Met nu op de main stage Dombreski. Ladies and gentlemen, are you ready for the thousands in attendance and the millions watching around the world? from the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, uh... Department. dit, hè? Wat je nu hoort is de Franse DJ Dombreski... live vanaf de mainstage van Tomorrowland Winter hier in Frankrijk. Ik ben Armin van Buren, het is de zaterdagavond van 538... met zometeen nog een live set van Lost Frequencies. Maar geniet nog even van Dombreski op 538. 538 Dance Department. Bye. this is Mel Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin Van Buren. I hope you guys are ready for some of those frequencies right now. 538 Dance Department. We komen vanavond live vanaf Tomorrowland Winter. Voor veel artiesten is dit een soort van feestweek. Afrojack is hier al de hele week aan het skiën. En we vroegen ook aan Lost Frequencies om even te vertellen hoe zijn week eruit zag. We hebben echt eerst zondag sneeuw gehad. En dan maandag goed geskiet, dinsdag goed geskiet. Dinsdag gespeeld op de Orbis en woensdag mainstage. En die set van afgelopen woensdag hoor je nu hier op 538. Dit is Lost Frequencies. tonight. Even een enorm podium met daaromheen de grote bergen van Alpe Daar vond deze set plaats. Het is 538 Dance Department met nu Lost Frequencies. Live vanaf Tomorrowland Winter. komen live vanaf Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. Het afgelopen half uur hoorde je de set van Lost Frequencies van afgelopen woensdag gaan nu live overschakelen naar Steve Angelo op de mainstage. Je kent hem natuurlijk als een derde van de Swedish House Mafia. Maar ook alleen doet hij het echt heel goed. Ik sprak hem vlak voor zijn set en ik vroeg hem of hij bij zijn solo shows nog vrijer is in zijn set. Oh ja, especially those long ones. When I do go like the smaller clubs and long ones, I can completely derail, which is nice. We schakelen nu over naar de mainstage van Tomorrowland Winter. Dit is Steve Angelo op 538. is 538 Dance Department met een speciale uitzending deze week. Je hoort Steve Jello live vanaf Tomorrowland Winter. En laat even van je horen via de gratis 538-app wat je vindt van deze set. En dans nog verder op de set van Steve Jello. we feeling? We're getting warm. We're getting warm. There's a lot of beautiful people here tonight. There's a lot of beautiful flags here tonight. Make some noise for yourselves right now. Tomorrowland Winter. Het is 538, het is Dance Department en we zijn live vanuit de Franse Alpen. Ik zou nog uren willen doorgaan zo, maar dit was de show voor deze week. Je kunt alles terugchecken via 538.nl. En voor ik het stokje overgeef, bedankt aan het hele team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Serena Suarez, Quincy Truno en het hele Tomorrowland team. Volgende week zijn we weer gewoon vanuit Amsterdam. Veel plezier straks met Tiesto.